uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie geeft toe dat ze fouten heeft gemaakt in het onderzoek naar bedreigingen van Linda van der Giezen. De vrouw die maandag bij een ziekenhuis in Waalwijk is doodgeschoten. De politie zegt dat van der Giezen begin augustus heeft laten weten dat ze werd bedreigd. Ook zei ze dat de verdachte, haar ex-vriend, mogelijk een vuurwapen bezat. Daar is wel onderzoek naar gedaan, maar de politie erkent dat het risico voor van der Giezen onvoldoende is ingeschat. Omroep Poont gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat de stiekem gemaakte beelden van burgemeester Hoes van Maastricht nooit uitgezonden hadden mogen worden. De omroep vindt nog steeds dat het uitzenden gerechtvaardigd was. Het ging om beelden van privégesprekken tussen Hoes en een man van 20. De beelden moeten van internet verwijderd worden, bepaalde de rechter. Het uitzenden van de beelden leidde uiteindelijk tot het opstappen van Hoes als burgemeester. Meer dan 2000 vluchtelingen zitten sinds gisteravond gevangen in een stadion op het Griekse eiland Kos. Ze worden bewaakt door ordentroepen van de politie. Volgens de Britse krant The Guardian besloot de politie de migranten op te sluiten omdat de tijdelijke opvangkampen overvol zitten. Gisteren braken gevechten uit toen de politie een groep van 1500 vluchtelingen naar het stadion wilde brengen. De autoriteiten op Kos zeggen dat er elke dag zo'n 600 tot 800 migranten aankomen op het eiland. Het zijn vooral Syriërs en Afghanen die via Turkije naar Europa proberen te komen. Oeigoerse asielzoekers worden voorlopig niet teruggestuurd naar China. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff. De overwegend islamitische Oeigoeren worden door Peking gezien als terroristen... omdat ze onafhankelijkheid willen. De Raad van State oordeelde eerder al dat de Oeigoeren risico's lopen bij terugkeer. Het weer, af en toe zon, het is 20 tot 26 graden. Morgen geregeld zon en nog iets warmer, maximaal 30 graden. Wel is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 4 kilometer. A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandijk 4. Een lange file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie... waardoor er voorlopig twee rijstroken dicht zijn. Omrijden kan via Gouda over de A12 en de A20. De Noordtunnel in de A15 van Gorkum naar Rotterdam is deels versperd... en dat levert vanaf Sliedrecht tot de Noordtunnel 9 kilometer file op. Ook daar kun je maar beter omrijden... en dat kan het beste via Oosterhout over de A27 en de A59. Door een aanrijding een lange file ook op de A16 van Breda naar Rotterdam.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 If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I could. strong. Tell me honestly, would you still love me the same?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 En dan nu de evenementen op circuitpark Zandvoort. Van 20 tot met 30 augustus is historisch Grand Prix. En op 18 tot met 20 september is Master Weekend Formule 3. Hey brother, there's a endless road to rediscover. Hey sister, know the one. but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling heart. half dat betekent dat het tijd is voor de evenementen in Zandvoort. Voor je uh, uh, uh, oogt. Goed, dan beginnen we op zaterdag 15 augustus. Dan is het weer tijd voor het Zandvoortse roken. Het eh, bevindt zich op het Raadhuisplein. Het evenement, evenement begint om half elf en eindigt rond een uur of 4. Voor meer informatie stuur een mailtje naar Ben Zonneveld. Ja, die kennen jullie pas wel van Goedemorgen Zandvoort. Maar stuur een mailtje naar benzonneveld.casema.nl Het EK Zandsculpturen begint weer. Maar dat begint op 15 augustus en eindigt op 31 oktober. Kom dat zien! Wil je alvast de route en plekken weten waar de zandsculpturen komen te staan? Kijk dan op www.zandsculpturenroute.nl Plan. De mega zomermarkt op 16 augustus met meer dan 300 kramen en veel attracties rondom het dorp van Zandvoort. De markt begint om 10 uur en eindigt rond het uur of 6. Kijk voor verdere informatie op www.zandvoortpromotie.nl Dan is er nog een rommelmarkt. Eh, dat is bij Zoentje Oud-Noord. Eh, dat komt op zaterdag 22 augustus van 7 tot 2 op het Ten Katenplatsoen. Geen het Zetstraat, de Kosterstraat en de Potgieterstraat. Ja, dat is bij ons om de hoek letterlijk. Ja. Um, daar zijn dus weer een hoop spulletjes te koop. Dan de dag daarna, ook eh, een zoentje Oud-Noord en precies dezelfde straten... is er een uh, kinderspeel, kinderstraatspeeldag van 11 tot en met 4 uur. Wil je dan meer informatie... Ehm, kom, stuur dan een mailtje naar um, ehm, bartafghanistan.gmail.com het gmail.com. Sorry, ik vind het een beetje een aparte naam. Ja, is het ook. Wel, hè? Maar ik moet wel toegeven, alles is leuk daar. Bij kinderspeeltuin. Dus kinderspel. Ja, toch? Ja. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling.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 Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Spitting my drum. became the truth. My screams is the proof.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 Met Stay With Me. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Oh, inmiddels kwart voor zes. Dat betekent dat het tijd is voor de typische meeste dingen. Meester, waarom heten alle koningen Willem? De hele dag is het Willem 1, Willem 2, straks is er nog een Willem 50. Meester, we zijn geen pubers, we zijn ouderlijke kinderen. Meester, huiswerk is echt hoofdpijn, daarom beginnen al die woorden met een H. Meester in mag goed water, maar het is naar mijn rug gegaan. Meester, kunt u me helpen? Mijn hoofd is verdwaald. Nou, wat vind jij van die moppen? Ik vind, ik vind ze echt slecht. Ik vind ze een beetje te droog. Ja, hè? Ja. Te droog. Ja, gewoon echt te droog. droog. Ja. En dan even over jouw school. Ja. Jij zit op, eh, op waar, wat voor school zit jij? Nou, op het Maritiem College aan Muiden. En eh, ja, dat gaat over ja, schepen en varen. En vind je dat leuk? Ja, anders had ik niet voor de studie gekozen.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 Welkom op de allerleukste party van de dorp, mensen, welkom in de feesten. Was het elke avond maar een feestje zoals hier, zoals hier. shirt en dansen op die foute hits. Stuk gaan, vader shit, die dat alle water is. In de polonaise en we zingen samen. We willen meer bier sneller. We willen meer bestellen. We willen meer sneller. We willen meer bestellen. Welkom in de Welkom op de allerleukste party van het dorp, mensen. Welkom in de feestjes. Vast het elke avond maar een feestje zoals hier. wordt hakkerag, denken rammen, slangen, vlammen. Dit wordt hakkerag, denken rammen, slangen, vlammen. Grande. Daarvoor hoorde je uh, ehm, Feestend met uh, een remix van uh, Face DJ Root. Ziggy is. Uh, what you got? Small money better off without you. And no time I'll be forgetting all about you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No half stepping either. You wanted it, you just playing. I'm listening to you, knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one.